vanavond eten? Ik weet het niet. Spersiebonen, witlof, gestoofde prei, al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het is het weer datzelfde lied. Kroketten, frikandellen van de frituur, maar dat is niet goed voor je figuur. Elke dag dan is zij weer die vraag. Hé hey, mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Dus zeg het nou.